Jobboot met het NOS-journaal. Op een christelijke universiteit in Oak twee mensen dood en verwonden er minstens vier. Sommige bronnen spreken van vijf doden. De vermoedelijke schutter is aangehouden. De dader zou een man met een Aziatisch uiterlijk zijn. Een van de studierichtingen op de universiteit is Aziatische geneeskunde. De studenten van de Waco's University werden meteen geëvacueerd. Er woedt een felle brand in de federatietoren in Moskou. De toren moet met 360 meter het hoogste gebouw van Europa worden en is nog in aanbouw. Op de 66e verdieping heeft afval en bouwmateriaal vlam gevat. Door de harde wind worden de vlammen aangewakkerd. De brandweer van Moskou heeft moeite het vuur te bedwingen. De brand in de federatietoren is in wijde omgeving van de Russische, hoofdstad te zien. Het Smallenberg-virus is nu op 220 bedrijven in Nederland vastgesteld. Dat schrijft staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer. Het virus is aangetoond op 110 rundveebedrijven, 105 schapenbedrijven en 5 geitenbedrijven. Het Smallenberg-virus leidt tot veel doodgeboren en misvormde dieren. Het risico voor de volksgezondheid is volgens onderzoekers van het RIVM beperkt. Microsoft verplaatst een Europese distributiecentrum naar Nederland. Het softwarebedrijf wil vanwege rechtszaken in Duitsland over patenten weg uit dat land. Microsoft vindt de kans te groot dat de distributie plat komt te liggen als de Duitse rechter gsm-fabrikant Motorola gelijk geeft in een aantal rechtszaken. Volgens Motorola schendt Microsoft verschillende patenten. Het is nog niet bekend waar in Nederland het nieuwe Microsoft distributiecentrum komt. De verhuizing moet rond 17 april eh, gebeuren. Het weer... Vannacht bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen veel bewolking, met in het noorden kans op wat motregen. Temperatuur uiteenlopend van 8 graden in het noorden tot 13 graden in het midden en zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.